Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heleboel mensen gingen vandaag voor het eerst stemmen. Als je de vorige vier jaar nog geen 18 was, mag je nu voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. RTV Oost sprak een paar nieuwe stemmers bij Hogeschool Saxion in Enschede. Ja, wel grappig, bijzonder eigenlijk. Vorige keer kon ik het net niet. Ik vind het eh, best wel leuk dat ik eindelijk nu mijn stem mag uitbrengen. Vooral nu met corona. Ik denk dat het voor heel veel studenten best wel belangrijk is dat ze nu hun mening kunnen uiten door te stemmen. En wat vinden jonge mensen belangrijk? Het is geen verrassing. Eh, het klimaat. Eh, eigenlijk ook nu voor jongeren van eh, meer huurwoningen en zo. Want ja, je kan, het is lastig om te vinden als je zeg maar aan het studeren bent. Ja, nu vooral met de coronamaatregelen. Dat vind ik denk ik wel heel belangrijk. En ik hoop dat al, na de maatregelen het alles weer wat beter gaat. Dat de jongeren ook weer wat meer te zeggen hebben. Als aandenken krijg je op veel plekken je rode potlood mee, maar lang niet overal. In Dordrecht gaan schoonmakers na iedere kiezer het stemhokje in. En dan ga ik eh, het stemhokje schoonmaken. En dan pak ik het potloodje en dan maak ik het potloodje schoon. Elke keer opnieuw? Elke keer opnieuw. Elke stemmer? Elke stemmer, ja. Nou, alsjeblieft. Het ruikt goed en het glanst. Ja, dat ook. Ja, dat ook, gelukkig. Uh, hygiëne gaat natuurlijk bij ons voor in verband met de pandemie. De potloden worden daar dus opnieuw gebruikt. De politie heeft deze week nog eens zes verdachten aangehouden voor de avondklokrellen in Eindhoven in januari. Daar werd een jumbo geplunderd en vlogen stenen naar de politie. De jongste railschopper blijkt 13 jaar oud. Er is ook nog iemand opgepakt voor de rellen in Den Bosch een dag later. Oranje-fans kunnen duidelijk niet wachten om weer in het stadion te zitten. Bij de kwalificatiewedstrijd volgende week zaterdag tegen Letland mogen 5000 mensen zijn als proef. Vanochtend gingen de tickets in de verkoop en ze waren binnen, binnen anderhalf uur uitverkocht. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar net iets boven nul. Morgen is het opnieuw bewolkt met soms regen en het wordt niet warmer dan 8 graden.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 Het is 17 eh, maart, het is woensdag, het is even na zessen. Ik hoor een heel verkeerd plaatje, wat ik helemaal niet moet horen. Die komt straks. Eh, leuk dat je weer luistert. We zijn weer live uh, naar het programma Gastduinen hier op Zandvoort FM. Via de ether, via de kabel of via ZFM Live. Tot 18 vanavond gaan we samen Gastduinen in de wereld van de soul, de funk, de jazz, de blues... de nieuwe disco, de pop, de reggae. nou ja, eigenlijk alles dus. En ik neem je daarin mee. Mijn naam is Rob Benoni. Het eerste uur gaan we rustig van start. Hoop aandacht voor de oudjes. George Benson komt langs, eh, de Rolling Stones, de OJ's. Natuurlijk eh, onze Rip of the Record. En in het tweede uur gaan we wat meer uptempo. En krijgen muzikanten van nu wat meer aandacht. Eckhart en The House bijvoorbeeld, Moped Bart en Little Barry. En natuurlijk nogmaals eh, aandacht. Ik heb hem vorige week al gedraaid. En ik vind hem zo leuk. Ik draai hem dit keer eh, voor een eh, tweede uur nog een keer. De Ballad van Silk Sonic, oftewel Anderson Park en Bruno Mars. Een mooie samenwerking tussen die twee. Maar nu eerst een dame waar we al heel lang niets van hebben gehoord. Het wordt wachten op een, op een nieuwe plaat van haar. Adele en Right S Rain. is wrong. You get excitement in your bones, and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as rain? It's harder when you're on top. Cause when hard work don't pay off, and I'm tired. l'horizon rougeois, l'astre solaire disparaissant. Je n'ai plus souvenir de moi. Mon esprit alors prend la fuite, investissant les perspectives comme autant de lignes de choix. Et faisant fi des invectives, semblant lui demander pourquoi, emplit l'espace environnant. C'était la première fois qu'il appartenait au grand tout, duquel il aurait fait son toit. Quand j'aperçois les bleus de lune que la mer offre à nos ébats, et qu'alors nos corps s'envolutent de vers plancton luminescent calme de la brume. Réalise combien l'écran dans lequel est caché ton cœur est en tout point semblable au mien. Cherchons à conjurer ses peurs. Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon flamboie l'astre solaire renaissant. Je n'ai plus souvenir de toi. Comme si la nuit avait gardé notre amour pour qu'il ne se noie. d'aller demander à la lune qu'elle me croit une dernière fois. Bamba. Iedere woensdag van 6 tot 8. Face up to the facts, tense and nervous. fire Flash hoorde je met eh, Psycho Killer. Eh, we begonnen met Adele, Rider's Rain. Gevolgd door, de Rolling Stones van hun album Black and Blue. Met Billy Preston op piano. En opgenomen, jawel, in ons eigen Rotterdam in 1975. Ehm, daarna dus Sophie Maricas met Blue Deloon. En nu, zoals voorspeld al, George Benson met Nature Boy. situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we can talk about Surah 3118. Your background, it ain't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream. You ain't no saint, we all a sinner. But you put your good foot down and make your soul the winner. I respect that. Man, you're so fat, and you're all that plus supreme. Then you're humble, man. I'm numb, your feeling. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education, relaxation, elevation Maybe we could talk about Revelations 3:17. Or maybe we could see a movie, or maybe we could see a play on Saturday. Or maybe we could roll a tree and feel the breeze and listen to a symphony. Or maybe chillin' just me. Or maybe. Maybe we could take a cruise and listen to the roots, or maybe eat some passion fruit, or maybe fly to the blues, or maybe we could just be silent. Ik bedoel. Uh, Jill Scott je met A Long Walk. Tijd voor een eh, Rip Off The Record. Uh, waar hebben de dikke hits van nu hun sampletje vandaan getrokken... wat mede tot, de, tot het succes van deze plaat heeft geleid. Ehm, het volgende is daar een duidelijk voorbeeld van. Ik ga het nu draaien. Ik ga ervan uit dat het een eitje voor je is. We gaan het horen en zien. Komt u maar. MUZIEK Dr. Dre natuurlijk. Eh, uit de film Shaft uh, kwam het eh, sampletje vandaan van Mac Brown en Bumpy's Lament. You be Bamba. origineel was van eh, Carly Simon. En onderhanden onder genomen door Honey Dijons is eigenlijk DJ. Het nummer Why hoor je. Soms eh, zegt muziek meer dan duizend woorden. Dus ik heb het lekker een beetje rustig gehouden eh, vandaag.